Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Nooit eerder zijn zoveel mensen benaderd om van baan te wisselen als nu. De afgelopen maanden kreeg ruim 1 op de 3 een belletje of berichtje op LinkedIn. Blijkt uit onderzoek van een arbeidsbureau. Het gaat om allerlei soort werk. Logistiek medewerkers, eh, mensen met een technische achtergrond... in de zorg, in het onderwijs eh, en een IT-achtergrond. Maar eerlijk is eerlijk... Zelfs als je in de banen waar wat minder vraag naar is, relatief gezien dan, bijvoorbeeld administratief werk of secretarieel werk, ook daar, op het moment dat je je cv nu zou uploaden en je hebt een interessant cv, word je gewoon benaderd en misschien ook nog wel heel veel benaderd. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om alle vacatures in te vullen. En dus doen werkgevers geregeld zelf een belrondje om mensen te overtuigen. Het lijkt te werken. In het afgelopen jaar zijn 1,8 miljoen mensen overgestapt naar een nieuw bedrijf. Boeren demonstreren op dit moment bij het vliegveld Eelde in de buurt van Groningen. Er staan een paar trekkers bij de vertrekhal. Met de burgemeester is afgesproken dat ze de landingsbanen niet blokkeren. Ook bij een distributiecentrum van de Aldi in Drachten is een boerenblokkade aan de gang. Premier Boris Johnson van Groot-Brittannië is nog een minister kwijt. Het is de derde in een dag die opstapt. Ook deze ziet er niet meer zitten na het nieuwse schandaal rond Johnson. De premier heeft laatst iemand een belangrijke baan gegeven... terwijl hij wist dat de man werd beschuldigd van seksueel wangedrag. Vorige week ging het al over Italiaanse kappers die vanwege de droogte het haar van hun klanten nog maar één keer mogen wassen. Nou, een Frans dorpje gaat nog verder. Je mag daar geen kraanwater meer gebruiken bij tandenpoetsen. Het is daar zo droog dat er water wordt aangevoerd met tankwagens... en dat kan net wat minder van kwaliteit zijn. Inwoners mogen er ook geen babyvoeding mee maken of rauw eten mee afspoelen. Ze kunnen bij de gemeente flessen drinkwater halen. Het weer, zon in het zuiden, de rest van het land is bewolkt, wordt een graad of 21. Tegen de avond kan het in het noorden gaan regenen, vannacht op meer plaatsen. Ook morgen vallen buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep 9 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten, de oorzaak een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij.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 Robert Ellis en de Texas Tornadoes. asistir a ese baile, dijo la hermosa María. sentí que vendrías, por eso vine a matarte. En El interior de su bolsa sacó el arma que traía. Le destellaban los ojos por la furia que sentía. y en medio del alboroto cayó muerto rentería. Triple Play. Muziek voor alle seizoenen. No, I don't wanna be here. And you can keep your margarita you're gonna be up all night drinking all that Coca-Cola. And there's nothing worse than water straight from the tap. Life just feels kinda flat without it. Topo Chico and lime. Put some ice in a glass Or drink it straight out of the bottle Well, you're gonna be feeling fine With a tummy full of bubbles And it sounds so good Every time they open the top I hope they don't ever stop Topo Chico and Lime. Topo Chico and Lime. I'll be just fine. If you have a predilection for a bubbly libation, or if you need a new addiction with a focus on hydration, we've got just the thing to keep your whistle wet. Don't forget. Topo Chico and lime. Topo Chico and lime. It was down in Mexico where I had gone. Not too much Spanish then I had known myself in a terrible pinch with ten bad hombres and gringo to lynch. I was surrounded, where could I go? They had Doss pistols, I had no gun. I searched my memory for something to say. I had to think quick, could be my last day. Una más cerveza, una más cerveza, una más cerveza was all I could say. Una más cerveza cantina I went inside, found a dark corner, a good place to hide. I was no safer when I looked around. I was the only gringo that could be found. A small crowd had gathered around my chair. They said nothing, they just stood there and stared. They handed me a guitar, told me to sing. Oh yes, I remember this Mexican thing. Put was all they could hear. Una más cerveza, una más cerveza. Disco discotijdperk sluit hier mooi bij aan. Kelly Marie met Feels Like I'm In Love. Anita Ward met Ring My Bell. En Donna Summer met I Feel Love. Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. Kate Bush staat plotseling weer in de picture met Running Up That Hill. Uit deze periode sluit Paul Simon met Late in the Evening hierbij aan, maar ook Olita Adams met Windows of Hope. didn't know more than one or two. And I remember there was a radio coming from the room next door, and my mother laughed the way some ladies do. When it's late in the evening, and the music seeping through. Next thing I remember, I'm walking down the street. I'm feeling alright. I'm with my boys I'm with my troops, yeah. And down along the avenue, some guys were shooting pool, and I heard the sound of acapella groups, yeah. Singing late in the evening, and all the girls out on the stoops, yeah. Then I learned to play some lead guitar in this funky bar. And I stepped outside and smoked myself a J. before. Once or twice I've been on the floor, but I never loved no one the way that I. Onlangs nam Rob de Nijs afscheid van het grote publiek met een concert in de Ziggo Dome. Ruim 60 jaar is hij actief geweest en met zondag, de donder rolt en alles wat ademt, geef ik hem een welverdiend eerbetoon. De wereld staat voor ons heel even stil vandaag. En jouw hand die de brand streelt de aanbevolen. Triple Play. Half vier in de morgen, is dat al zo laat? Hij loopt haastig na zijn auto in een uitgestorven straat. Regendruppels op de voorruit, er hangt storm in de lucht. Op de vlucht uit een motel, de bekende weg terug. En de donder rolt. En de donder rolt. lichten branden in een huis daar ver vandaan. Zij wacht bij de telefoon met haar vader duster aan. Kon ze maar geloven dat ze zich vergist. En dat het door de storm komt, dat hij er nog niet is. En de donder de donder rolt. En de donder rolt. En de bliksem kraakt. En de liefde brandt. Waar ze wordt geraakt. En de storm raast door. De maat is vol. Diep in haar hart. Waar de donder rolt. staat al bij de woorden als hij het pad oprijdt. Gooit zich in zijn armen, al haar angst en spijt. Maar in de wind drijft een vreemd parfum, een geur die aan hem kleeft. De bliksem licht haar ogen op en hij weet dat zij het weet. En de donder rolt de donderdag. En de donderdag. the house. de jaren 70. Chris Norman, Peter Gabriel en Supertramp staan in de startblokken. Our love is alive, and so we begin.